Mark Hokken met het NOS-journaal. Financiering door mbo-scholieren in de hand, zeggen docenten van het Albeda College in Rotterdam tegen de NOS. Het gemeentelijk beleid dwingt jongeren naar school te gaan die daar helemaal niet geschikt voor zijn, zeggen de docenten. De leerlingen hebben wel recht op een studiefinanciering van 800 euro per maand. Ze krijgen dat geld ook als ze niet opkomen dagen. Kinderombudsman Mark Dullaert vindt de opvang van asielkinderen in noodopvanglocaties tekortschieten. De Dullaert zegt onder meer dat kinderen soms weken moeten wachten voordat ze naar school kunnen. Het onderwijs biedt juist structuur aan asielkinderen, zegt de kinderombudsman. Rijkswaterstaat weet nog niet wanneer de A76 bij Heerlen weer open gaat. Gisteren gebeurde op de snelweg een ongeluk met een tankwagen. De chauffeur kwam daarbij om het leven. In de tankwagen zit een brandbare stof. Die wordt eerst overgepompt. Pas daarna kan de vrachtwagen worden weggehaald en de weg worden gerepareerd. Apple-topman Cook blijft erbij dat zijn bedrijf geen software zal ontwerpen waarmee de FBI iPhones kan kraken. De federale politie wil de contactgegevens van een doodgeschoten terrorist achterhalen. Apple denkt dat als het zogeheten achterdeurtjes in de software bouwt, ook hackers daar gebruik van zullen maken. Zangeres Adele is bij de Brit Awards in Londen de grote winnaar geworden. Ze kreeg vier van de belangrijkste prijzen in de Britse muziekindustrie. Die voor beste zangeres, beste album, beste single en de award voor wereldwijd succes. De prijs voor beste mannelijke artiest ging naar James Bay. Coldplay werd uitgeroepen tot de beste Britse groep. Het weer, lokaal valt nog een winterse bui. Met uitzondering van de kust vriest het licht. In het oosten en zuidoosten kan het mistig zijn. Ook is er lokaal kans op gladheid. Overdag schijnt de zon en vallen er een paar buien en wordt het maximaal 6 graden. Morgen en in het weekend blijft het droog. Ook dan schijnt af en toe de zon. Dit was het NOS. -show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad kunnen wegen plaatselijk glad zijn door bevriezing. Op de A6 Lelystad richting Muiden. Langzaam rijden tussen Almere Buitenwest en Muidenberg. Er is niet gestrooid op de A7 Hoorn-Zaandam. Daarom kan de spitsstrook niet open. Tussen Avenhoorn en Zaandam over 15 kilometer file rijden met een half uur vertraging.